D66-fractieleider AG Telleman stelde gisteren voor om de onderhandelingen te heropenen. Zo ze al twee keer afgebroken uit onvrede over de benoeming van de PvdA Lodewijk Asscher tot waarnemend burgemeester. Op haar optreden kwam veel kritiek. De leden van D66 wilden dat er weer met de PvdA gepraat werd. Maar de PvdA voelt daar niet meer voor. De partij zegt dat niet duidelijk is wat ze aan D66 heeft... en wil alleen met GroenLinks en de VVD een college vormen. Voor het eerst in zeven jaar staat er geen Engelse club in de halve finales van de Champions League... Manchester United werd gisteren als laatste Engelse club uitgeschakeld door Bayern München. Aan een 2-1 nederlaag in München kwam Manchester binnen 7 minuten met 2-0 voor. Daarna werd het nog 3-0, maar vlak voor rust scoorde Bayern tegen. In de tweede helft moest Manchester door een rode kaart verder met 10 man en viel speler Wayne Rooney uit. In de 74ste minuut schoot Arjen Robben Bayern naar de halve finale. De Duitsers spelen daar tegen Lyon, dat zich plaatste ten koste van Bordeaux. In Rio de Janeiro is het dodental na het noodweer opgelopen tot 133. Er wordt nog gezocht naar meer dan 50 vermisten. Door zware regenval ontstonden maandag en dinsdag bijna 200 modderstromen. Veel huizen in Rio de Janeiro werden verzwolgen door de modder, vooral in sloppenwijken. Als in de toekomst een bedrijf in de financiële sector staatssteun krijgt, moeten de bestuurders alle extraatjes inleveren, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om extraatjes als aandelen, optiepakketten en bonussen inclusief bonussen voor prestaties uit eerdere jaren. Tot nu toe raakten bestuurders alleen hun bonussen kwijt over het jaar waarin hun bedrijf overheidssteun kreeg. Tweer, Vannacht kans op een buit, koelt af tot 6 graden.